ASML in Veldhoven is de enige ter wereld... die supergevoelige chipmachines kan maken. De VS wil niet dat die kennis in Chinese handen komt. Een ernstig ongeluk bij Leidsendam veroorzaakt op de A4 veel vertraging. Rond 6 uur botsten meerdere auto's op elkaar... tussen het knooppunt Prins Klausplein en Leidsendam. Over slachtoffers is nog niets bekend. De hoofdrijbaan van de A4 richting Amsterdam... is tot na de ochtendspits dicht. Bij de Iraanse raketaanvallen van vorige week op Amerikaanse doelen in Irak... zijn wel degelijk militairen gewond geraakt. President Trump zei na de acties dat er geen Amerikaanse gewonden waren... maar een woordvoerder van de legerleiding zegt nu... dat elf militairen een hersenschudding hebben opgelopen. Ze zijn naar militaire ziekenhuizen gebracht. Er zijn afgelopen maand relatief minder pakketjes van webwinkels te laat bezorgd. Vooral in de Sinterklaasperiode ging het beter. Afgelopen 5 december kwam 3,5 te laat. In 2018 was het nog 5,5 Volgens onderzoeksbureau Q&A is dat deels te danken aan de reclamecampagne... waarin consumenten werden opgeroepen niet op het allerlaatste moment te bestellen. De bezorging van de kerstkaarten ging minder goed. Een derde van de Q&A-ondervraagden ontving de kaarten niet op tijd. PostNL zegt zich niet te herkennen in de cijfers. De Nederlandse kunstdetective Arthur Brandt heeft in Engeland... een eeuwenoude dichtbundel uit de Iraanse literatuur teruggevonden... die in 2007 in Duitsland werd gestolen. In de bundel staan verzen van de beroemde Perzische dichter Hafiz. Brandt vond in het verleden meer gestolen kunstwerken terug... zoals een schilderij van Salvador Dali... en een ring van de schrijver Oscar Wilde. Het weer van het westen uit bewolking en regen. Vanmiddag even droger, maar dan toch weer buien. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapotte auto op de A7 Hoorn richting Zaanstad staat er 5 kilometer file tussen Purmerend en Afritzaandijk.